Kikakot, godverdomme. God godverdomme. kapot. Die kapot. Die kapot. Die kapot. Die kapot. Die kapot. Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Godverdomme. God godverdomme.